Bladzijde 28. Na het Et Shem. Et Shem, Ha'el, Ha'melech, Ha'gadol, Ha'gibor, Ha'nora, Kadosh Hu, V'chulam, Kablim, aleem, Ol Malchut, Shamaim, Zemize, V'notnim, Reshut, Ze, Lahakdish, Leyotzram, Benachat Ruach, Beshefa, Verura, Uvinima, kud קדושה, קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. Zeggen we met elkaar, samen, als één. Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaot, Melochol Haaretz Kevodo. Vehaofanim, Vechayot Hakodesh, Beraash Kadol, Mit Nashim, Leumat, Serafim, Leumatam, Meshabchim, Veomrim. Baruch kevod Adonai, mimekomo.